Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Griekse parlement heeft met extra bezuinigingen van 3,2 miljard euro. Die bezuinigingen zijn een strikte voorwaarde van de EU, de Europese Centrale Banken en het IMF voor een nieuw steunpakket van 130 miljard. De Griekse regering snijdt diep in de pensioenen en de uitkeringen. Ministeries moeten 15% bezuinigen op hun begroting en de salarissen van ambtenaren worden bevroren. Een meerderheid in de Tweede Kamer geeft steun aan het nieuwe reddingspakket voor Griekenland. Het is het Rode Kruis niet gelukt om opnieuw gewonden uit de Syrische stad Homs te evacueren. Hulpverleners waren wel naar de belegerde stad afgereisd, maar vonden het er te gevaarlijk. Morgen overlegt het Rode Kruis opnieuw met de Syrische autoriteiten en het Vrije Syrische leger over een mogelijke nieuwe evacuatie van gewonden. De Franse journalisten Edith Bouvier en William Daniel en de Spaanse journalist Javier Espinosa zitten ook nog steeds vast in Homs. Stanley A., die verdacht wordt van het doden van de 15-jarige Simena, heeft begin deze maand zijn hulpverlener in een brief om extra hulp gevraagd. Het meisje werd zaterdagochtend dood op straat gevonden in Den Haag. A. schrijft in de brief dat hij veel negatieve gedachten heeft over agressie en woede, zegt zijn advocaat. Het is onduidelijk of A. ook meer hulp heeft gekregen of niet. De landen van de Europese Unie roepen alle ambassadeurs terug uit Wit-Rusland. EU-buitenlandchef Ashton maakte dat bekend nadat de regering van Wit-Rusland had gezegd dat de EU-ambassadeurs het land moeten verlaten. Wit-Rusland is woedend over nieuwe sancties die de Europese Unie het land heeft opgelegd wegens schending van de mensenrechten en onderdrukking van de oppositie. De EU heeft een lijst van Wit-Russische functionarissen die de Europese Unie niet in mogen, uitgebreid met 21 namen.